Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De band heeft voorkomen dat criminelen een jachthaven konden overnemen. Het gaat om een haven in Raamsdonk. Die werd vorig jaar failliet verklaard vanwege een hypotheekschuld... en zou worden verkocht op een executieveiling. De provincie had aanwijzingen dat criminelen daar wilden toeslaan. Om dat te voorkomen heeft de provincie de schuld van anderhalf miljoen euro overgenomen... en komt er later een veiling met strengere regels. De Australische premier Turnbull wil dat alle parlementariërs bewijzen dat ze alleen de Australische nationaliteit hebben. In de grondwet staat dat mensen met een ander paspoort niet in het parlement mogen zitten. Al vijf politici, onder wie de vicepremier van Australië, zijn opgestapt vanwege hun dubbele nationaliteit. De kerk in Texas, waar 26 mensen werden doodgeschoten... werd ook wel eens bezocht door familie van de schutter, zegt de politie. Ze waren niet aanwezig tijdens de schietpartij gisteren. Toen schoot de oud-militair in het rond in de kerk. Hij vluchtte daarna en werd korte tijd later doodgevonden in zijn auto. Hij had zelfmoord gepleegd. Waarom de man de aanslag op de kerk pleegde is niet duidelijk. De gevechtsverslagen van het Nederlandse leger over de meidagen van 1940 zijn online gezet. De documenten waren al openbaar, maar stonden nog niet online. Ze zijn nu gepubliceerd door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Familieleden en andere geïnteresseerden kunnen nu vanuit huis onderzoek doen naar de gevechten tussen Nederlandse militairen en de nazi's. Die vielen Nederland op 10 mei 1940 binnen. Jurgen Locadia en Bas Dolst hebben zich afgemeld voor de oefenwedstrijden van Oranje tegen Schotland en Roemenië. PSV'er Locadia kan niet meedoen vanwege een enkel blessure en Bas Dost heeft een hamstringblessure. Het weer dan nog, vooral in de kustprovincies nog enkele buien. In de rest van het land meer zon, bij een graad of 10. Morgen droog en ongeveer 8 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vooral problemen op de A27 Breda-Utrecht. Tussen de brug bij Gorkum en Lexmond, 7 kilometer. En bijna een uur vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de rijbaan vanuit Utrecht naar het zuiden rijdt het langzaam door de kijkers...